Marnix Ampersen met het NOS-journaal. EU-onderhandelaars zijn het eens geworden over een wet om de macht van techreuzen in te dammen. Het gaat om bedrijven als Google, Apple en Amazon. Door de wet kan Apple bijvoorbeeld worden gedwongen om de App Store open te stellen voor andere betalingssystemen. En Google zal op Android-telefoons mogelijk een alternatief moeten bieden voor Google Maps en Chrome... Bedrijven die de Europese regels overtreden kunnen een boete krijgen tot 20% van hun wereldwijde jaaromzet. De rijkste 1% van Nederland betaalt relatief gezien minder belasting dan de hoge en middeninkomens. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau. Dat heeft daarin ook accijns, btw en inkomsten uit beleggingen meegenomen. Dan blijkt dat de rijkste groep Nederlanders zo'n 20% van het inkomen kwijt is aan belastingen. Bij de meeste mensen is dat 40%. In Noord-Korea heeft het leger tientallen christenen gedood. Hulporganisatie Open Doors zegt dat de gelovigen op een geheime locatie bij elkaar waren gekomen. Op het moment dat de kerkdienst begon vielen de militairen binnen en arresteerden iedereen. De kerkgangers werden volgens Open Doors ter plekke geëxecuteerd. Christenen worden onderdrukt in Noord-Korea. Alleen al het bezit van een bijbel wordt gezien als misdaad... omdat alleen de leider van het land aanbeden mag worden. Er zouden 50 tot 70.000 christenen opgesloten zitten in gevangenissen en werkkampen. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters toernooi van Miami. Hij verloor van de Kazach Kukushkin, de nummer 159 van de wereld. Van de Zandschulp staat 42ste op de wereldranglijst. Het weer, het is helder. Er kan wat nevel of mist ontstaan. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Overdag zonnig, het wordt 12 graden op de Wadden tot 18 in Limburg.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 If I hit you, it's my combo. Can you never ever let me go? Dancing kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular. color. just Into until the reaper takes my life Never gonna get me out alive I will live a thousand million lives My patience is to the sky My patience is waning Is this entertaining? My patience is waning and love will come, love will be.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 waarom slaapt die man op straat? We hebben op de zolder toch een plekje. papa, wie is eigenlijk de baas van de wereld? Je moet hier niet een beetje op hem letten. kleine presidentje gaat de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? Kan ik er niet heen om haar? troosten. Want ik heb jou en mama als ik bang ben in de nacht. Maar wie heeft zij om bij in bed te mogen? jij nou voorlopig maar klein? Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine presidentje gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken dat de wereld zoveel mooier zou zijn. De wereld zoveel mooier zou zijn.